Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op een legerbasis in het midden van Israël... zijn vier Israëlische militairen om het leven gekomen. Dat meldt een woordvoerder van het leger. Meer dan 50 militairen raakten gewond. Zeven van hen zijn er slecht aan toe. Het Israëlische leger zegt dat Hezbollah achter de aanval bij de stad Benjamina zit. Volgens Israëlische media vuurde Hezbollah twee drones af... Eén drone is door de luchtverdediging neergehaald. De tweede drone trof de kazerne. Judith de Kom is overleden. Ze was de dochter van de Surinaamse verzetsheld en schrijver Anton de Kom. En ze had zijn eerherstel tot haar levensopgave gemaakt. Anton de Kom streed tegen kolonialisme en racisme... maar werd aanvankelijk gezien als staatsgevaarlijk en werd verbannen. Op hoge leeftijd maakte Judith de Kom mee hoe het kabinet excuses maakte voor de omgang met hem. Vorig jaar kreeg ze persoonlijk een excuusbrief van toenmalig vicepremier Hoekstra. ze zei dat ze blij en trots was dat het zover was gekomen. Judith de Kom was 93 jaar. VN-vredesmacht Unifil is niet van plan te vertrekken uit het grensgebied van Libanon en Israël. Dat zegt VN-baan Guterres. Hij reageert daarmee op meerdere aanvaringen tussen Israëlische troepen en de blauwhelmen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de vredesmacht vertrekt... zodat het leger vrij spel heeft om Hezbollah te bestrijden. De Belgische darter Mike de Dekker heeft verrassend de World Grand Prix in Leicester op zijn naam geschreven. De relatief onbekende Belg stond voor het eerst in de finale van een belangrijk tv-toernooi. Hij won de eindstrijd van de regerend wereldkampioen... nadat hij in het toernooi ook andere grote namen had verslagen. De Nederlandse deelnemers werden op de World Grand Prix allemaal al in de eerste ronde uitgeschakeld.